Economiecollega Nina Bogosavat legt uit. Ja, wat hebben de energiebedrijven nou verkeerd gedaan? Eh, energiebedrijven die hun tarieven per 1 oktober willen verhogen... hebben dat veel te laat aangekondigd. Die bedrijven, waaronder Essent en Eneco en Greenchoice, moeten consumenten daar namelijk wettelijk 30 dagen van tevoren over informeren. Je moet als klant namelijk altijd de optie hebben om over te kunnen stappen naar een andere leverancier. Ben je klant van een van die bedrijven, dan kun je een klacht indienen. Dan gaat de tariefverhoging pas drie weken later in. In Den Haag is gedemonstreerd tegen het regime in Iran. Dat heeft te maken met de dood van Masa Amini van 22 jaar. Ze kwam om nadat ze was opgepakt door de religieuze politie... omdat ze haar hoofd niet bedekte. Volgens demonstranten heeft de politie haar mishandeld. En daar zijn ze woedend over. Iran leeft al 43 eh, jaar onder dictatuurship van uh, en nu Khamenei. En eh, de mensen willen dit niet meer. De mensen willen dat heel lang niet meer, maar de maat is vol. De komende dagen volgen er nog meer demonstraties. En na de terror Oehoe en de terror Buizerd zou je bijna vergeten dat de terror Mier ook nog bestaat. In Wageningen hebben ze al jaren last van dat mediterraanse draaigatje. Die eh, horen in Spanje te wonen, maar zitten nu in Gelderland. Ze zijn bijna niet weg te krijgen. De gemeente probeert dat wel door kokend water in het nest te spuiten. Maar of dat helpt is nog afwachten. Ze hebben niet één koningin per kolonie, maar wel eh, duizenden, misschien wel miljoenen. En daarmee kunnen ze als een vloedgolf of een, ja, een olievlek eigenlijk over een heel terrein eh, verspreiden. En daar heel wat overlast en dan nog het weer vanavond en vannacht. valt op steeds meer plekken in ons land regen.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 velvet skies when I close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light Beautiful to the bitter the Milky Way close my eyes free falling into another space and time I miss you and your electric light Well, baby, don't Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De boeren die in juni betrokken waren bij het uit de hand gelopen protest... bij het huis van stikstofminister Van der Wal... zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 100 uur... en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. Iets minder dan het OM had geëist. De rechter noemde hun gedrag zuivere intimidatie. De aankondiging afgelopen dagen van Eneco, Essent en Green Choice... dat hun prijzen vanaf 1 oktober fors stijgen, is te laat. Volgens de wet moet dat 30 dagen van tevoren, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Klanten die bezwaar maken kunnen uitstel krijgen van de verhoging. En in Den Haag hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd... naar aanleiding van de dood van de Iraanse massa Amini. Zij stierf vorige week nadat ze in Teheran door de religieuze politie was opgepakt... omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Volgens ooggetuigen is ze mishandeld. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Morgen ook bij hooguit 16 graden. number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cute. Until I found out that his mom made the food. it was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've been on the feelings I'm probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Bought up his ex and he started to cry Told me he loved me the very first night Oh no Who knows what I'm in for with Boy number I can't keep counting anymore I've been on probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you I got a lake house in Canada And I'm probably gonna